Vorig jaar waren het er zo'n 3000. De taskforce noemde maatregelen als het gebruik van DNA-spray, de inzet van snelle reactieteams van de politie en het vaker toepassen van snelrecht. President Obama heeft Iran gewaarschuwd dat hij binnen een paar weken een pakket sancties klaar heeft tegen het land. Iran begon vandaag met het verder verrijken van uranium dan nodig is voor energieopwekking. Volgens Obama lijkt het er daarmee op dat Iran de deur naar een diplomatieke oplossing heeft gesloten. D66-leider Pechtold beschuldigt de PvdA van verkiezingsretoriek. Pechtold deed dat nadat de PvdA tegen zijn motie had gestemd om niet te bezuinigen op onderwijs. Gisteren had PvdA-fractievoorzitter Hamer nog gezegd dat bezuinigen op onderwijs inderdaad taboe was. Maar die woorden wilden ze niet met een motie kracht bijzetten, want de motie was ambitieloos, zei Hamer. De provincie Noord-Holland stort een miljard euro op rekening van het Rijk en is daarmee de eerste overheid die gaat schatkist bankieren. Noord-Holland verloor eerder 78 miljoen euro. Dat was gestald bij een IJslandse bank die failliet ging. Schatkist bankieren is veel minder riskant. Voor het Rijk is er ook een voordeel. Het hoeft nu minder geld te lenen op de kapitaalmarkt. Op Wall Street is de Dow Jones-index weer gesloten boven de psychologisch belangrijke grens van 10.000 punten. De winst vandaag was 1,5 procent. Gisteren sloot de Dow Jones-index voor het eerst in drie maanden onder de 10.000, vooral door vrees voor een schuldencrisis in de eurozone. Maar berichten over steunplannen voor het noodlijdende Griekenland leiden tot opluchting op Wall Street. Het weer nog vannacht in het westen en noorden enkele sneeuwbuien en lichte tot matige vorst. Overdag wisselen bewolkt, overal kans op sneeuwbuien, middagtemperatuur rond het vriespunt.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent de nou, staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. dat soort dingen tenminste. Jij bent Bertien nou, Stemberg. Ik ben een viool. Ik ben de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Nog een beetje reclame zitten maken, Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook high.